Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Waalwijk is een vrouw omgekomen nadat ze de snelweg was overgestoken... en werd aangereden door een auto. Het ongeluk gebeurde op de A59 tussen Waalwijk en Den Bosch. Het slachtoffer overleed ter plekke aan de verwondingen. Het is niet duidelijk waarom ze de snelweg overstak. De auto die haar raakte kwam enkele honderden meters verderop zwaar beschadigd tot stilstand. Hoe het met de bestuurder gaat is onbekend. Trump gaat opnieuw militairen sturen naar een stad in de VS. Deze keer worden er troepen gestuurd naar Portland in de staat Oregon. Volgens de president is dat nodig om binnenlandse terroristen aan te pakken... en gebouwen van immigratiedienst ICE te beschermen. De burgemeester van Portland heeft kritiek geuit... en zegt dat de inzet van militairen in nergens voor nodig is. In Berlijn hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd... tegen het Israëlische geweld in Gaza... Volgens de politie waren er gistermiddag zeker 60.000 mensen op de been. De organisatie heeft het over ruim 100.000 mensen. Het is de grootste pro-Palestijnse demonstratie in Duitsland tot nu toe. De demonstratie werd georganiseerd door een samenwerking van 50 organisaties. Volgens de politie is het protest zonder grote problemen verholpen. Vanwege de veiligheid mag wielerploeg Israël Premier Tech toch niet meedoen aan een koers in Italië volgende week. De directeur van de wedstrijd wil dat renners en publiek geen gevaar lopen. De Israëlische wielerploeg is de afgelopen weken regelmatig het mikpunt geweest van pro-Palestijnse demonstraties. En de Nederlandse honkballers zijn voor de 25ste keer Europees kampioen geworden. In Rotterdam werd Italië met 6-5 verslagen. Oranje stond al vaker in de finale tegen de Italianen. Het was de 27ste keer in 38 edities dat de twee landen streden om de Europese titel. En het weer vannacht wisselend bewolkt. Het koelt af naar 6 tot 10 graden. In het noorden en oosten ook kans op mist.